Raymond Seré met het NOS Journaal. Minister Bussemaker vindt geweld en intimidatie bij studentenverenigingen onacceptabel. Dat zegt ze naar aanleiding van de schandalen rond de Groningse studentenvereniging Vindicat. Daar werd tijdens een ontgroening een student zo hard op zijn hoofd geslagen... dat hij met hersenschade in het ziekenhuis belandde. Bussenmaker kan zich niet voorstellen dat jonge, slimme studenten die in de besturen van de studentenverenigingen zitten... niet beseffen dat je medestudenten niet het ziekenhuis moet inslaan. Nederlandse militairen hebben tussen 1945 en 1950 in Indonesië structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt. En de legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat schrijft historicus Remy Limpach na een jarenlang onderzoek in het boek De brandende kampongs van generaal Spoor. Volgens hem zijn er duizenden gevallen van structurele oorlogsmisdaden. De regering heeft altijd gezegd dat buitensporig geweld een uitzondering was en dat het om individuele gevallen ging. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft eind jaren 90 mogelijk het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba geschonden. Volgens het Amerikaanse blad Newsweek stuurde Trump in 1998 een delegatie naar het eiland om te verkennen met wie hij zaken zou kunnen doen na de versoepeling van de sancties. Hij zou dat bezoek hebben verhuld door te melden dat er alleen contact was gelegd met een liefdadigheidsorganisatie. De onthulling van Newsweek kan gevolgen hebben voor Trumps politieke aspiraties. Veel Cubanen in de Verenigde Staten die fel tegen Castro zijn, stemmen republikeins. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een meisje van twee uit Amsterdam. In Sia Hemani is vanmorgen met geweld ontvoerd door drie mannen. Volgens de politie is ze nu zeer waarschijnlijk bij haar vader, een man van 37 uit India. Een Amber Alert wordt uitgegeven bij vermiste kinderen in ernstig gevaar of levensgevaar. de politie heeft van zowel het meisje als haar vader een foto verspreid. Het weer in het noordwesten en midden van het land regen. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog, maar het blijft bewolkt. Vannacht graad of 14, morgen bewolking en een enkele bui, maar ook af en toe zon. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de regen is het een drukke spits. De files met meer dan 20 minuten vertraging staan op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Delft en Zoeterwoude 15 kilometer. De vertraging is een half uur. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen drie kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Velsen 20 minuten. De A9 Alkmaar richting Diemen tussen Afrit Haarlem-Zuid en Hodendrecht drie kwartier. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Haarlem en Knopend Amstel 20 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht een half uur.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 Ja, volgens mij oh, Ja, eh. ja, dat krijg je als je van iemand even de techniek overlaat. Hè. Dan drukken ze knopjes in dat ze me niet horen. Hij denkt, die hebben ze genoeg gehoord. Die wil ik niet meer horen. Dat was ook een prima begin van de uitzending. Maar ik hoor mezelf nog steeds niet hoor. <laughs> Wat zei jij? Ik hoor mezelf nog steeds niet. Niet? Wat niet? Wat hoor je niet? Ja, nee, ik heb hem. Heb je hem? Ja. Oh, ze hebben hem. Hij hebt hem. Ik wil iets vertellen. Want oh. we hebben zaterdag hebben een feestje. Van half elf, s morgens, tot tien uur s'avonds. Heeft zijn verjaardag? Heeft zijn verjaardag. We gaan een feestje oh. vieren. Hij komt ook, ook tracteren voor de hele kerk. Oh, cool. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en dat is voor de tiende keer organiseren de Beatspopzingers Korendag in Zandvoort. Op 1 oktober, dus zaterdag, zullen 21 koren vanuit het hele land in een protestantse kerk voor u optreden. Grote koren, kleine koren, inspirerende koren, kospelkoren, een jeugdkoor en nog veel meer. U ziet een zeer gevarieerd programma. Bij onze speciale opening, om half elf, trakteren wij op gebak. En over de hele dag trakteren wij ook. Wat? Dat zal u nog even een verrassing blijven. Dit keer geen thema, maar alle jaren zullen voorbij komen. Ook vele prominente figuren zullen aanwezig zijn. Hier kunt u gratis mee de foto. Onze Ronald gaat in bed. De leukste is dan dat u het doet bij onze memory line in de kerktuin. Daar kunt u alle jaren weer tot leven. Wel is waar klein, maar toch kunt u daar weer even teruggaan in de tijd. U vindt daar thema's zoals musical, film, carnaval, dierendag, de Sixies... de Beatles versus de Stone en country en western. De beatpopzingers zullen een dubbel optreden geven... en alle slotnummers van de voorgaande jaren zullen weer met veel enthousiasme worden gezongen. Niet alleen de oude nummers zullen wij zingen... maar ook hebben wij weer een paar nieuwe en moderne nummers aan ons repertoire toegevoegd. We zullen afsluiten om ongeveer kwart voor negen s'avonds. Met het grote koor Vocal Inversion uit Zaandam. Het zal dus een zeer sprankelende finale worden. Met alles erop en eraan. Wat zal dat zijn? Kom maar kijken. De toegang is gratis. U kunt binnenlopen wanneer u dat wilt... en u zult gastvrij gasvrij worden ontvangen door vele gezellige mensen. Ook hebben wij nog wat verrassingen in petto. Maar dat verklappen we echt niet. Kom langs en laat u verrassen. En geniet van een fijne dag. Let's All Celebrate. Verdere informatie in het programmaboekje kunt u vinden op www.zingenaanzee.nl. En het e-mailadres is info.zingenaanzee.nl. En de locatie, de protestantse kerk, poststraat nummer 1. En ik mag we zeggen, want ik mag meedoen. Ja, jij mag meedoen. Jij, jij mag ook meedoen hoor. Nogmaals, je kan niet alles hebben. <laughs> nee, dat is waar. Nee. Je weet je trouwens Hans, eh, het motto van het crematorium. Het wat? Motto van het crematorium. Nee. Laat je verrassen. <laughs> ja, nou inderdaad, laat je verrassen. Maar nu gaan we verrassen. Ja, precies. Met, met de eh, ware liefde. Hè? Gaan we beginnen. Wendy Coast. toch even gauw drie Nederlandse pop zo achterop. Nou, het, is maar goed dat ze het niet in je gezicht kunnen kijken, want je zat mee te doen. Nou, dat was geen gezicht eigenlijk. Nee. Nee, maar ik heb ook geen... Nee, ja, <laughs> weet je, dat, ik, kan, ik, ben er, ik ben ooit een keer gevallen. Oh. Ja, ik ben niet zo geboren hoor, ik ben gevallen. Oh. Dat is een ongelukje. Ja. <laughs> Mijn moeder liep me glippen. Oh? Ja. Toen je geboren werd? Nou, ik weet niet of dat meteen na mijn geboorte was. Dat weet ik niet hoor. <coughs> dat kan ik ook niet meer vragen. Maar nee. het, het, gerucht gaat dat ik niet zo geboren ben. Ik ben ooit een knappe snuiter geweest. Nou, daar houden we het allemaal Dat kunnen ze van jou niet zeggen. <laughs> Nee, dat <laughs> Ja, 40 jaar Holland Casino Zandvoort. 1 oktober, aanvang 7 uur s avonds. Holland Casino bestaat op 1 oktober 40 jaar en dat wordt gevierd met onze gasten, medewerkers, zakelijke relaties en voor de inwoners van Zandvoort en omgeving. Holland Casino trakteert Zandvoort op een bijzonder feest met openluchtconcert van Gerard Joling, een vuurwerkshow plus een spetterende feest en spelavond voor kaarthouders in het casino zelf. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om programma is vanaf 7 uur s avonds optreden DJ Dennis van de Geest om 8 uur s avonds start officiële viering Holland Casino 40 jaar. Met CEO van Holland Casino Erwin van Lambaard, Casino Manager Zandvoort, Erik Zwemmer en burgemeester van Zandvoort Nick Meijer. Om, let op toe, daar komt hij. Om kwart over acht natuurlijk de spektakel van de avond, het optreden van Gerard Joling. En om negen uur de spectaculaire afsluiting. Vanaf 9 Zonder uur... Gerard Joling. Ja, vanaf 9 eh, uur s'avonds casinofeest. Let op, alleen voor kaarthouders en genodigden. Het casinofeest betekent extra prijzen, live entertainment, hapjes, drankjes... en drie dubbele punten sparen op de speelautomaten. Bovendien hebben we speciale verjaardagprijzen op de speelautomaten en bij tafelspelen. Elke 40ste gast krijgt een verjaardagscadeautje. Het restaurant is deze dag open tot 8 uur s'avonds met speciaal feestmenu met vier gangen voor 40 euro voor twee personen. Al 40 jaar is Holland Casino het enige casino van Nederland. Ze bieden op een veilige en verantwoorde manier het spannende spel aan. Op 1 oktober 1976 opende in Zandvoort het eerste Holland Casino. Elke vestiging organiseert zijn eigen feestje... en omdat de vestiging in Zandvoort het eerste Holland Casino van Nederland is, vindt daar de officiële landelijke aftrap plaats. De festiviteiten in het kader van Holland Casino 40 jaar duren tot 1 mei 2017. Dat is precies de dag dat in 1977 het tweede Holland Casino van Nederland werd geopend in Valkenburg. De kosten zijn gratis, locatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein nummer 7, telefoon 023 5740574, website www.hollandcasino.nl slash en vestigingen slash Zandvoorts. Dat is het. Hey, maar jij, jij hebt altijd wat je voorleest, alles is gratis. Bijna. Ja, dat heb ik in de gaten. <laughs> maar dit is gratis, ja. Kosten. Ja. Ja. Ik, moet nog even, ik wil nog even wat kwijt. We, zitten wel te zaniken over Gerard Joling. Elke keer. Nou, zaniken. Ja, ja, ja. Nou, nou, nou. ik, ik, weet, ik weet namelijk dat jouw vrouw een vreselijke fan van de... Van Ja, we zijn gewoon jaloers. <laughs> <laughs> dat is, hij heeft in ieder geval haar. Ja, dat, en dat heb ik niet meer. Ja, ja dat is zo. Nee. dat, dat, is zo, ja. Ja, toch? Ja. Ben jij ook ehm, ehm, op het studentenfeestje geweest? wat ben ik? Op het studentenfeestje geweest. Dat hoorde ik net in het nieuws. Daar worden mensen op hun hoofd geslagen. Ah, ja ja. ja, heb ik ook, ja. Ja. Ja. Nee, nee, nee, nee, Dit is een ongelukje. Ongelukje? Ja. Nee, we hebben het over je hoofd. Niet over je geboorte. We, over je...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 Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. fe heb wel wat voor jou eigenlijk. Voor mij? Ja, Comedy Night. Oh. Is dat niks voor je? Ja. Oké. zondag 2 oktober aanvang om 8 uur tot 11 uur s avonds. Zandvoort Lacht, Open Mic, Comedy Night. Verschillende comedians, verschillen, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavond bij de Amsterdam Beach Hotel... De intree is ongeveer 6 euro. Niet ongeveer, maar het kost 6 euro. Locatie Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot 4. Telefoon 023 201 0302. En de website is www.amsterdambeachhotel.nl Klinkt goed. Klinkt goed, lijkt me leuk trouwens. Wist je dat je meer spieren nodig hebt om te lachen dan om zagrijnig te kijken? dat ja, geloof ik ook. Wist je, wist je dat? Ja. nou ben ik van nature lui, dus... Ja, ja, nou ja, maar, van af. ja, dat hadden we al gemerkt. Ja. <laughs> Zo'n zure man noemen ze me. Nou, dat valt wel mee hoor. Man. Nee, dat valt wel mee. Ik vind dat je toch wel een beetje fire hebt. Dat is nu, nu, nu, nu de microfoon open staat, zeg je dan? <laughs> Kings of Leon. Dat is ook een Nederlandse versie van, hè? Dat wist je Is dat zo? Ja. Oh? Wil seks met die K. Nou, kijk ik naar de overkant. Gelukkig heb ik veel haar nu. Hoorde je die? Ja, we hebben wel een leuke achtergrondmuziek. Ja. Jawel, hè? Ja, maar dat, dat, doen we niet. Nee, <laughs> doen we niet. Nee. Dave, doe jij eens wat. Eh, het is voorlopig nog een keer Mesh at the Beach. 2 oktober aanstaande. Op zondag 2 oktober wordt het altijd gezellig eindfeest van Mango's Beach Bar en Bruxelles aan Zee georganiseerd. Dit jaar met een wild tintje. Naast live muziek en een DJ gaan verschillende teams de strijd met elkaar aan op een heuse mesh stormbaan. Locatie Strandpaviljoen, Mango's Beach Bar en Brussel aan Zee. Boulevard Barnard, strandafgang 14 en 15. Dat is een afgang joh, die strand. Nou zeker. <laughs> hey Hans. Ja. Ehm, wordt het niet eens tijd voor een andere begintje. Een ander wat? Begintune. Hoe bedoel je? Nou, deze bijvoorbeeld. Dat is ook leuk. Zeker. Ja. Jazeker. Dat is Michael. Ja. We kunnen in ieder geval beginnen als we afsluiten te gebruiken. Vind je dat wat? Nee, dan schiet Jannie meneer. Oh. <laughs> dus dat doen we niet. Oh, dat doen we niet. ZFM, Westkust, weerbericht. Het was vandaag over het algemeen bewolkt en een buierige gebied trok van regen langzaam van noordwest naar zuidoost over het land. Vooral vanmiddag kon het flink doorregenen, nou dat hebben we gemerkt. Van de west tot zuidwestenwind waaide vrij krachtig over het land en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur steeg naar een maximum van een graad op 19. Vanavond er mogelijk nog een bui, maar al vrij snel is het in onze regio droog. Het blijft bewolkt en bij een afnemende westenwind daalt de temperatuur naar de graad op 14. Morgen zijn er perioden met zon, maar er is ook een buienkans. De zuidwestenwind waait matig en zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. In het weekend schijnt geregeld de zon, maar vooral later op zaterdag en zondag... de hele dag komt het tot buien en bij buien is het lokaal onweer mogelijk. Zaterdag waait er een zuidwesten en zondag een westen tot noordwestenwind. En de wind is matig over het land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar een waarde rond 16 tot 17 graden. Dat is een hele normale temperatuur voor het eerste week van oktober. Al dus Rico Schreuder. Over het water, hè? Over het? Over het water. Weet jij waarom er zoveel water in de zee zit? Nee. Anders stuift het zo als er een schip langskomt. <laughs> Speciaal verzoek van Dave. my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn, cause I said to myself, Look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make believe, pretending that I'm true, holding in my my laugh as I say that I love you. Saying I'm more, kissing you on the ear. Whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. jacket so you can walk over a puddle. I give you a roll chair before we eat. Kiss you on the cheek and say, Ooh, girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do. But where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. you, never scold you, just love you. Suck on your neck, caress you and rub you. Grind, moan, and never be alone. If you're not standing next to me, you're on the phone. Can't you hear it in my voice? I need love bad. I got money, but love something I never had. I need your ruby red lips, sweet face, and all. I love you more than a man who's 10 feet tall. I watch the sunrise in your eyes. We're so in love when we hug, we become paralyzed. Our bodies explode in ecstasy unreal. You're as soft as a pillow and I'm as hard as steel. It's like a dreamland, I can't lie, I've never been there. Maybe this is an experience that me and you can share. Clean and unsoiled, yet sweaty and wet. I swear to you, this is something I'll never forget. I need love. strong hunger, friendship, trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. It's taught me love and how to be a real man, to always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady, and you mean so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand, and understand I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me your mind. If I find you, girl, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. I can't sit and wait for my princess to arrive drive. I gotta struggle and fight to keep my dream alive. I search the whole world for that special girl. When I finally find you, watch our love unfurl. I need love. Speciale verzoeknummer van jou, eh, Dave. Ja, dat was heerlijk, jongen. Dat was weer de oude tijd. Nou, op dinsdag 4 oktober 2016 opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur middags weer haar deuren voor Love Friendship met Kate Beckinsale. Love Friendship is een liefdesdrama gebaseerd op Jane Austen's nooit eerder verfilmde brievennovelle Lady Susan. Lady Susan is gespeeld door Kate Beckinsale, trekt tijdelijk in bij haar schoonzus. Samen met haar Amerikaanse hartsvriendin Alicia Chloe Savigny bekookt ze sluwe plannetjes om zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen. De mannen in haar leven blijven blind voor haar doortrapte gedrag. Ontvangst met koffie, slash thee en cake vanaf 1 uur s middags. De film vangt aan om half 2 s middags. Kosten 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro toegang. Indien u gebruik wil maken van de belbus... kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoon 571-7373. Losse kaarten zonder Belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Co en Joke Luiks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift... en schuine of naar de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort... en Stichting Pluspunt is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend... en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren toegankelijk. Locatie Circus Zandvoort... Telefoon eh, Gasthuisplein nummer 5. Telefoon 023 571 8686. Of de website www.circuszandvoort.nl Dit is ZFM. I roll. Let's make a feeling. deze hadden we al gehad, dus dat gaan we niet doen, hè? We gaan deze doen. Nou ja, je, als je hem door laat gaan, dan komt hij ja. aan de volgende. Ja, hij stond op repeat. Ja. Right from the start, you were a thief, you stole dit, my dit is gevoelig. And I, your willing Speciaal voor jou. Hoor. Zeer gevoelig. Ik maar janken. I let you see the parts of me that were ja, ik weet niet wat de claim zit.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 Oh, Ik zet dit nummer even stop. Ik krijg een opmerking van Hans. Ik vind, ik vind het een beetje een Adele eigenlijk. Hij vindt het Adele. Ja, nou ja, de, de, het, het liedje. Ehm, ik daag hem uit om eh, Pink even te bellen nu. Ja, nee, nee. En te zeggen, joh, je ja. lijkt op Adele. Ja, maar Pink die komt ergens toch uit uh, IJsland of zo? Nee hoor, nee, dit is gewoon een Amerikaanse taal. Oh ja. Ja. Nou, dat valt mee dan. Dus, ik vind, ehm, ik vind toch nog steeds dat het Adele lijkt, dit lied. Komen ook nog meer. Dave, wat vind jij ervan? Komen ja, ook het lijkt wel een beetje. Thomas ja. lijkt het op Adele? Ja. Jawel, jawel, dat lijkt op Adele.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 Jij vindt het er niet? Nou, dat gillen niet, maar het begin vond ik echt Adel. Ik vond het er echt gillen op ook nog. het is, het is, dat, ik, het, het is dat ik het hier voor me heb. Dat het, wie het is. Maar ik, ik had gezweren, gezworen. Nou, de, nou, gezweerd, gezworen dat, dat het Adel was. Dat meen ik echt. Thomas, ja, en nogmaals, je, je, hebt net al gezegd, ik heb geen verstand van muziek. Nou, nee. Zo. Nou, <laughs> dat hoeft ook niet. Nee, zegt hij ook <laughs> Dave heeft nog wat te ah, vertellen, geloof ik. Ja, oh, oh, oh. oh. oh ja, voor de achttiende keer was Zandvoort gastheer voor de twaalf omroepers om een roep te laten horen. Met luide stem en in diverse traditionele kledij bedankten de Nederlandse en de drie Belgische heren de sponsoren in een verplichte roep. Belgische? Ja, Later mochten zij in hun vrije roep op het kerkplein aan een jury hun ode brengen aan hun dorp of stad. Allah, manneke. Dit jaar <laughs> waren er drie internationale omroepers, oftewel bellemannen, zoals ze in België worden genoemd. Ook hun aanpak voor de roep was anders, kort en krachtig. Sterker, eh, nou, opvallend was dat zowel bij de Nederlanders als bij de Belgen... de folkloristische hobby wordt overgedragen van vader op zoon. Jatver Pilekes. Sterker nog, vader en zoon de Vries uit Friesland wonnen de eerste en de derde plaats in het concours. De jury, bestaande uit burgemeester Nick Meijer, Rob Dodderman en Paul Olieslagers... had het moeilijk om een goede keuze te maken. Sommige roepers lagen vlak bij elkaar, dat bleek tenslotte uit de uitslag. Met een 0-2 tiende verschil won Jan Sjoerd de Vries uit Sneek. Op de tweede plaats nam nieuwkomer Rijn Mulder uit Hinderlopen. En de derde werd Harm de Vries uit Elst. Drie Vriezen die samen de prijzen in de wacht sleepten... en hun tekst helder en duidelijk in het Nederlands omriepen. <laughs> Volgend jaar weer nieuwe kansen. Met dank aan de organisatie en vrijwilligers... werd dit jaarlijkse evenement afgesloten. Ja, maar, maar Friesers, die verstaan je toch niet? Als dit enige wat wij verstaan is Oetmoen en verder <laughs> weten we het niet. <laughs> Ja, maar die kunnen goed jodelen. Ja, dat is waar, ja. Dat duidelijk en <laughs> helder Nederlands, dat, is wel een verrassing, hoor, vind ik. Ja, Ik, ik, had al verwacht dat ze alleen maar konden kaatsen eigenlijk. Ik denk, nou, dat kunnen ze niet. Nee, dat, is ketsen. oh, ketsen, ja. Oh, ja, dat weet ik niet. Ah, ah, we gaan met een andere Nederlander gewoon verder. wakker worden Zandvoort. lekker nummer hoor dit. Hans, ga jij eens wat zeggen? Ja, nee, deze eh, Zandvoort is wel wakker nu, denk ik. Ja, dat was de bedoeling. Ja, dat weet ik, want dat zei je al. <laughs> het gaat over oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder Willem Teets van de VVD... is het niet eens met een volledige ambtelijke samenwerking... van Zandvoort met de gemeente Haarlem. In een brief aan de gemeenteraad uit hij zijn bezorgdheid... over het schijnbare gemak waarmee het besluit genomen wordt zonder de tijd te nemen om de burgers te raadplegen. Bij een belangrijk besluit van de gemeenteraad... dat de belangen van de hele, gehele bevolking van Zandvoort raakt... is het raadzaam om na te gaan aan welke standpunten... ter zake de politieke partijen de laatste gemeenteraadsverkiezingen zich gebonden hebben. Als uiteindelijk de resultaat annexatie door Haarlem zou betekenen... lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat de inwoners van Bentveld... het liever bij Bloemendaal zouden aansluiten. Ook daar zal tijdig en uitvoerig, dus niet op de namiddag, over gedacht moeten worden. Wat zijn de financiële gevolgen voor de burgers? Hoe zijn de politieke verhoudingen en hoe wordt die waarschijnlijk? Over welke kennis beschikt de gemeente Haarlem in zaken strandaangelegenheden, kunstverdediging, duinbeheer, etc. De belangen van Haarlem zijn groot. Als Haarlem meer dan 100.000 inwoners heeft, gelden er andere regels en mag Haarlem met de grote jongens meepraten. Bedenk wel dat Haarlem al lange tijd bestuurd wordt als een groot dorp. Ik vraag mij af of wat dat is Zandvoort wil en nodig heeft. Dat er wat moet gebeuren is mij duidelijk. De kwaliteit van de besluiten die door de gemeenteraad wordt genomen... zijn naar mijn mening vaak abnominabel. Dat heeft met democratie weinig meer te maken. Kortom, veel om over na te denken. Niet te lang wachten, maar snel een behandelingstraject uitzetten... en de burger niet vergeten. Nogmaals, maart 2018 zijn de gemeenteraadverkiezingen. Al dus heel voor het teeds. Ja, volgens mij is het een simpel verhaal. Want met alles wat vanuit Den Haag richting de gemeentes komt... dan hou je het als kleine gemeente gewoon niet meer vol. Dan zul je wel wat moeten. Ja, maar... Je, hebt gewoon, je kan die expertise niet meer betalen. Dat, dat is wel waar, maar wat Natuurlijk is het waar, anders zeg ik het niet. Wat voor invloed heeft eh, Zandvoort nog eh, in Haarlem eigenlijk? Helemaal niks, denk ik. Ja, ik, ik ken niet precies de, de, eh, de, inhoud van de stukken. Maar er zit wel wat in, hoor. Dat je de samenwerking in ieder geval... PIS. Maar goed, dat is mijn, eh, mijn eh, mening. PIS heeft het invloed in Haarlem. Ja, is dat zo? Ja. Pisvrouwen, die ging altijd van Zandvoort naar Haarlem. Ja, dat is waar. Ja. ja. <laughs> Daar heb je gelijk in, ja.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 Maar nu werd er naar mij gezwaaid. Dat de microfoon open ging. En nog één. Ja. <laughs> ja. Kunnen. Maar ehm, wil jij nog afscheid nemen van de luister Nou, ik, eh, ik wens een heel, heel, prettig, eh, heel prettig weekje. Ik ben zelf... Wij zijn er morgenavond weer met, met Toet. In een leuk programma. En straks is Thomas er weer met zijn programma. Dus het alle reden om te luisteren. Te blijven luisteren. Ja, heb je wat leuks, Thomas? Ja, Thomas heeft heel leuke dingen. ja. Zoals? Het dier van de week, Hannes. Eh, top 5 games, films en evenementen. En... Zat om te blijven luisteren. Dus. Ja, precies. <laughs> zeker, zeker. En hij heeft leuke muziek, want ik luister in de radio in mijn auto altijd naar je. Ja. Okay. Nou, dan gaan wij er eh, snel uit met een eh, heel klein stukje Bruce Springsteen. Steen, Steen, Steen. En, dan, eh, en uh, Dave weer bedankt. Hè? Ja, jongens, jullie ook bedankt. Ja. En, uh, en Ronald, bedankt voor de techniek. Ja, En, tot morgen. Ja. Oké, tot morgen. Doei. Doei. on and I'm the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and i getting nowhere. I just live in a dump like this.